Mariette Krol met het NOS Journaal. Na maanden overleg zijn de EU-lidstaten definitief eens geworden... over een prijsplafond voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. Polen is als laatste land akkoord gegaan. Het prijsplafond is een voorstel van de G7, waar de EU ook aan deelneemt. Afgesproken is dat Russische olie voor maximaal 60 dollar per vat mag worden gekocht. Nu ligt de prijs op 70 dollar. De bedoeling van de maximumprijs is om de Russische olieinkomsten af te knijpen... en zo de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. De prijsplafond is overigens vooral van belang voor landen die niet binnen de EU liggen. Want in de EU zelf is vanaf maandag een volledige boycott van verscheepte Russische olie van kracht. De politie heeft drie mensen uit Bergsenhoek opgepakt... die de tbs'er die tijdens een begeleid verlof ontsnapte en een vrouw neerstak... mogelijk hebben geholpen. Het gaat om een 38-jarige vrouw, een 19-jarige man en een 16-jarige jongen, meldt de politie. De 31-jarige TBS'er zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen. De gewonde vrouw zou zijn partner of ex-partner zijn. Ze ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De TBS'er wordt maandag voorgeleid. Hij zat sinds 2018 vast voor doodslag. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de A12 gesloten... vanwege instortingsgevaar. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de Nelson Mandela-brug te zwaar is voor de ondersteuning. De gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. De A12 blijft wel gewoon open. En Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal. De ploeg won met 3-2 van Servië, dat daardoor is uitgeschakeld. Cameroen versloeg poolwinnaar Brazilië met 1-0, maar is desondanks ook uitgeschakeld. De komende dag zijn de eerste achtste finales, te beginnen met Nederland tegen de VS, om vier uur s middags.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 Zeg me dat het niet zo is. alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo is. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Want jij geeft mij die high, adrenaline Geef mij een medicijn, wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou getroond, jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf, de van stapel loop Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk jij maakt me lijp.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 right now, just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. won't you turn up around and just take it? I know what you're on at this time of night. Yeah. Gotta, gotta to use it. do it now. don't wanna lose it. Girl, you better. got know how to use it. You know what I'm on at this time of turn around and just take it I know what you're on.